Clemens Peters met het NOS Journaal. Tesla blijft een beursgenoteerd bedrijf. Steerders hebben ervan hebben overtuigd het bedrijf niet van de beurs te halen. De raad van bestuur ging daarmee akkoord. Musk had eerder nog gezinspeeld op een vertrek. In een opvallende tweet schreef hij dat hij overwoog om het bedrijf voor 420 dollar per aandeel van de beurs te halen. Goed voor een totaalbedrag van ruim 71 miljard dollar. De aankondiging kwam een week nadat Tesla een record kwartaalverlies leed van 718 miljoen dollar. Bij een hotelbrand in het noordoosten van China zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Er zouden 16 mensen gered zijn. Een aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. Meer dan 100 brandweerlieden waren ruim vier uur bezig om de brand in de miljoenenstad Harbin te blussen. De oorzaak van de brand in het drie verdiepingen tellende gebouw is onduidelijk. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Nederland is voor het derde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2018 was de gemiddelde woningwaarde 230.000 euro. Dat is 6,5% meer dan een jaar eerder. In Amsterdam kwam de gemiddelde waarde op het hoogste niveau ooit, 340.000 euro. In vijf jaar tijd steeg de gemiddelde woningwaarde in de hoofdstad met bijna 48 procent. En ook in steden als Haarlem en Utrecht was de stijging van de WOZ-waarde groot. Aan de hand van deze WOZ-waarde bepalen gemeentes onder meer de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting. Criminelen hebben vorig jaar in Nederland bijna 19 miljard euro verdiend met de productie van drugs als ecstasy en speed. Dat staat in een onderzoek van de politieacademie, dat ook concludeert dat de bestrijding van de criminele drugshandel faalt. Het bedrag is hoger dan de jaaromzet van bedrijven als Philips en Albert Heijn. Maar volgens het rapport is het nog een voorzichtige schatting en ligt de werkelijke omzet een stuk hoger. Verder zijn er te weinig rechercheurs om de drugshandel te bestrijden, waardoor de pakkans laag is. Het weer. Stevige buien met kans op onweer en hagel en mogelijk nog een mistbank.